Zes uur. Marnix Ampersen eh, met het NOS-journaal. Demonstrerende boeren hebben in Groningen het provinciehuis bestormd. Ze reden met een trekker de deuren uit en gingen naar binnen... om te eisen dat de stikstofregels van tafel gaan. De politie gebruikte de wapenstok om ze weer naar buiten te krijgen. De provincie Groningen wil morgen verder praten over de stikstofregels... maar de boeren willen vandaag een oplossing. Er is één boer aangehouden omdat hij met zijn trekker zou zijn ingereden op een politiepaard... In Gelderland, Overijssel en Drenthe gingen de stikstofregels vandaag onder druk van de boeren van tafel. De PvdA is niet langer voorstander van het vrijhandelsverdrag CETA tussen de EU en Canada. Daarmee is er in de Eerste Kamer geen meerderheid meer voor het verdrag. PvdA-leider Asje zegt dat zaken als eerlijke arbeid, milieu en dierenwelzijn in de tekst nu onvoldoende zijn geregeld. Nederland heeft het verdrag drie jaar terug al ondertekend, maar beide kamers moeten het nog bekrachtigen. Pas als alle EU-landen en Canada hebben ingestemd gaat het verdrag in. Democraten en Republikeinen in het Amerikaanse congres lijken een akkoord te hebben bereikt over sancties tegen Turkije. De Republikeinse senator Graham zegt dat hij heeft gesproken met de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de democraat Nancy Pelosi. Ook zij wil de Turken straffen voor de invasie in Noordoost-Syrië, zegt Graham. Democraten en Republikeinen zeggen verder dat de Koerdische bondgenoten steun verdienen. Voetbalclub Barcelona spreekt zich in een verklaring uit... tegen de veroordeling van negen Catalaanse politici. Die kregen vanochtend lange gevangenisstraffen opgelegd... wegens opruiing rond het onafhankelijkheidsreferendum twee jaar geleden. Volgens Barça is celstraf niet de oplossing... en kan alleen een politieke dialoog een uitweg bieden.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 Er is vrij veel verdraging in de regio. Bij elkaar staat er zo'n 80 kilometer file. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp is zojuist een ongeluk gebeurd bij knopen Raasdorp, waardoor de linkerrijstrook dicht is. De verdraging vanaf de aansluiting met de A10 is een half uur. Op de A7 staan Dam-Horen bij Wormer een kwartier op onthoud. Op de A208 van Haarlem naar Velsen voor de aansluiting met de A22 40 minuten vertraging. En op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden voor de aansluiting met de A22 ook ruim een half uur oponthoud.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 Begin the saga. I'm a sergeant persona. I got the have Until it's automatic. Become a fanatic. Until you're all deep when we come from here. Put my cheek on your cheek and my tongue in your ear. Set the tone, one touch is all it took. When I get busy, just connect the phone off the hook. Unlike my past relations, you were into more than friendly dating. Didn't have no time for games. to state your claim, and I feel just the same way about you. Started out with just one touch but I never knew I'd get good loving, kissing, hugging. You dancers, bitches, even sweatpants and slippers while you doing the dishes. It's and shook when you show off and cook. I'm forced to look. Yo, baby, you off the hook. Checking your measurements She's precious and delicate. Highly intelligent, it's elegant elements. We've been friends for a while now. I'm on the prowl. I know your style now, so I'ma make a vow. I put my charm on her, the dawn warner. I put the magic wand on her and drop the bomb on her. Tender touches. Now I lust for Lady Luscious. Show showing what crazy loving until the blood rushes. Step to my PI and see why I fly. J O B Y W A T L E Y. Word up. It's off the hook, baby. Rockin' along. And Joey Watkins. On the remix side, my man D Doc, baby. Lacing it up for 98. Last tune coming through your living room song. My man Bill Black. I'm buzzing like guitars and rock and roll. You give me those good. music, music, I am S9, Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...